7 uur van met het NOS Journaal. De live-uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam gaat vanavond niet door... vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein is ontruimd. RTL zegt gewaarschuwd te zijn door lokale autoriteiten. Volgens de zender gaat het om een serieuze dreiging... uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft... met de aanslag op Peter de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten. Hij ligt voor zover bekend nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. RTL laat weten dat veiligheid boven alles gaat... En dat daarom de herhaling van woensdagavond wordt uitgezonden. De ode aan Peter R. de Vries. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus spreekt van een ingrijpend en heftig besluit... om de uitzending van RTL Boulevard niet door te laten gaan. Alle leden van de G20 zijn voor het invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. Op die manier moet voorkomen worden dat bedrijven winsten doorsluizen. De ministers van Financiën van de G20, een groep van 19 grote industrielanden en de EU, zijn bijeen op een top. Ook demissionair minister Hoekstra van Financiën is daarbij aanwezig. Een hoger belastingtarief voor bedrijven lijkt ongunstig voor de Nederlandse belastinginkomsten, omdat ons land internationaal bekend staat als belastingparadijs. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim negen keer zoveel als een week geleden. De ziekenhuisbezetting daalt vooralsnog. Er liggen nu 205 mensen, besmette mensen in het ziekenhuis. in minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 82 op de IC. De Tweede Kamer komt terug van reces vanwege de nieuwe coronamaatregelen. En woensdag is er een debat. Het weer, de zon komt de komende uren steeds lastiger door de bewolking. Vooral in het zuiden volgen er ook buien, soms met onweer. Vanavond breiden de buien zich nog iets uit naar het noorden... maar vannacht wordt het zo goed als overal droog. Morgen af en toe zon, later op de dag lokaal kans op onweer... en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like every day's like my iPod stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies.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 Ik val. Hey. Volg je de vlam. Het brandt al zo lang. Draai om en ben het back one Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stak jou de hele week online. ik wacht op jou. Ah, je weet dat ik echt kan zijn.